Clemens Peters met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de dodelijke schietpartij gisteren op een zorgboerderij in Alblasserdam... stuurde enkele minuten voor zijn daad een e-mail aan de redactie van RTL Boulevard. John S. kondigde daarin niet zijn daad aan... maar bekende wel de moord op een schoenmaker in Vlissingen eerder deze week. In de mail zegt S. dat hij al tijden kampt met psychische problemen... en dat hem geen zorg wordt verleend. Na het sturen van de mail schoot hij op de zorgboerderij twee mensen dood. En ook werden twee mensen zwaar gewond. S schreef in zijn mail ook dat het dodelijke slachtoffer in Vlissingen min of meer willekeurig was. Hij had de man in een chatroom voor homoseksuelen ontmoet en doodde hem om zijn wapen te testen. Het Oekraïense leger zegt dat het opnieuw een Russisch vaartuig in de Zwarte Zee vernietigd heeft. Op ongeverifieerde beelden op Twitter werd de aanval op een landingsvaartuig getoond. Daarvoor zou een zogeheten Bayraktar-drone zijn gebruikt. Eerder bracht het Oekraïense leger al het vlaggenschip van de Russische marine de Moskwa in de Zwarte Zee tot zinken. De EU-landen zijn het nog niet eens geworden over een snelle Russische olieboycott. Hongarije, Slowakije en Tsjechië liggen dwars... omdat zij in hoge mate afhankelijk zijn van Russische olie. Om het sanctiepakket te kunnen uitvoeren waarvan het olieverbod deel uitmaakt... moeten alle EU-landen akkoord gaan. En het doel is om het pakket nog dit weekend af te ronden. Een 29-jarige Rotterdammer is overleden na een mishandeling in een club in die stad. Rond half zes vanochtend kreeg de politie een melding van de mishandeling in Club Blue. Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Er is in de discotheek direct iemand opgepakt. Een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Club Blue was net weer open nadat het drie maanden was gesloten... na eerdere geweldsincidenten. Het weer. In het zuidoosten vallen nog stevige regen- en onweersbuien. Vanavond wordt het overal droog en dan koelt het af tot een graad of 4. Morgen droog en zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 the sign that changes At least you can predict this every year Love, you never know the minute it ends Suddenly, I can't get to speak Maybe find you all the things it took to save us I can fix the pain that bleeds inside of me Look in your eyes, don't say the same about me I'm standing on the edge and I don't know what else to give you just don't talk to me, babe. Flowing through my head, there's a question: Is she needing another side of a man? Looking at be? looking at the last three years like I did. I can never see us ending like this. seeing your face no more, my pillow.